uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Londen probeert de identiteit vast te stellen... van een man die zondag zo goed als zeker uit een vliegtuig is gevallen... toen dat de landing op Heathrow Airport inzette. In een toestel van Kenya Airways zijn in het compartiment van het landingsgestel... een tas, water en voedsel gevonden. Aangenomen wordt dat de man zich daar als verstekeling had verstopt... en daaruit viel toen het landingsgestel werd uitgeklapt. Zijn lichaam werd gevonden in een tuin in een voorstad van Londen. De AIVD en MIVD verhuizen jaren later dan gepland. De twee inlichtingendiensten zouden vanaf 2022 onder één dak zitten op de Frederik-kazerne in Den Haag. Maar dat wordt uitgesteld tot 2029. Volgens de ministers Zolongeren en Bijleveld hebben de diensten meer personeel gekregen vanwege de veiligheidssituatie en hebben ze meer vloeroppervlakte nodig. Ook is er meer ruimte nodig voor datacentra en kabelvoorzieningen. Volgens de ministers kunnen de diensten effectiever samenwerken als ze samen in één gebouw zitten. Er worden steeds minder nieuwe dieselauto's verkocht. Uit verkoopcijfers van bovagraai blijkt dat 1 op de 10 nieuwe auto's een diesel is. Drie jaar geleden was dat nog 1 op de 5. Mede door schandalen bij onder andere Volkswagen en de uitstoot van fijnstof... hebben diesels een slechte naam gekregen. Volgens de brancheorganisatie is dat imago onterecht. Moderne diesels stoten minder CO2 uit dan benzineauto's. Op het Mercatoplein in Amsterdam staat vanaf vandaag een 8 meter hoge beeltenis... van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Daarnaast staan de woorden die hij schreef zijn afscheidsbrief aan alle Amsterdammers. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Het kunstwerk heet de Damsco-strijder. Damsco betekent Amsterdam in straattaal. Strijder verwijst naar de straatvechtersmentaliteit... die de burgervader volgens de makers had. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden een lichte bui. Minimum tussen 11 en 14 graden.